Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse justitie opent een onderzoek naar de veiligheidssituatie in New Orleans tijdens Oud en Nieuw. In een nieuwjaarsnacht reed daar een pick-up truck in op het publiek. Vijftien mensen kwamen om en tientallen raakten gewond. De dader was geïnspireerd door islamitische staat. Justitie in Louisiana wil weten wat er qua veiligheid en beveiliging geregeld was op die avond. President Biden en zijn vrouw hebben de plek van de aanslag bezocht. Biden zegde ook extra beveiligingsmiddelen toe aan de stad... met het oog op aankomende evenementen als de Super Bowl. Op een bedrijventerrein in Almere is voor de tweede keer in korte tijd geschoten. Volgens de politie raakte er niemand gewond. Meer is niet bekend over het incident. De politie zoekt nog naar getuigen. Op kerstavond was er in dezelfde straat ook een schietpartij. Enkele dagen daarvoor ging het iets verderop mis. Toen raakte een 25-jarige man gewond bij een schietpartij in een zalencentrum. Het schip dat op eerste kerstdag datakabels beschadigde tussen Estland en Finland... gedroeg zich eerder verdacht voor de Nederlandse kust. NRC meldt dat de olietanker zich ook heeft opgehouden... boven een dataverbinding bij Terschelling. Rusland zou vaker olietankers en visserschepen ombouwen... om te gebruiken voor spionage. Het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling blijft zeer problematisch. Dat zegt minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De politie spreekt van een nacht vol geweld en vernieling. Ook de brandweer werd geconfronteerd met geweld en agressie... maar noemt het aantal incidenten beheersbaar. Van Wil noemt het geweld een diep geworteld maatschappelijk probleem. Volgens hem moet niet alleen politie en justitie er wat aan doen... maar is dat een taak van de hele samenleving. Het weer op een enkele bui na blijft het droog. Het is zo'n 3 graden. Morgen wisselvallig met zon en ook flinke buien.